Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Moldavië geldt vanaf maandag de noodtoestand vanwege dreigende gastekorten. Het parlement heeft daarmee ingestemd omdat het land vanaf januari waarschijnlijk geen Russisch gas meer krijgt. Moldavië krijgt zijn gas via Oekraïne, maar dat land heeft het contract erover met het Russische Gazprom opgezegd. Moldavië heeft nog geprobeerd via een andere route Russisch gas te krijgen, maar dat is niet gelukt. Door het uitroepen van de noodtoestand kan de Moldavische regering ingrijpen in de verdeling van het nog beschikbare gas. Ook kan de export worden beperkt. Lelystad wil alleen straaljagers op Lelystad Airport... als het vliegveld ook open gaat voor vakantievluchten. Gisteren maakte Defensie vijf mogelijke locaties bekend om F-35's te stationeren... waarbij Lelystad de voorkeur heeft. Maar de gemeente en ook de provincie Flevoland vinden alleen straaljagers onbespreekbaar. Er is de afgelopen jaren 200 miljoen euro in het vliegveld geïnvesteerd... om er commerciële vluchten te laten vertrekken. Minister Matlener wil dat plan doorzetten, maar een Kamermeerderheid houdt dat nog tegen. In het Friese dorp I heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat landbouwmachines levert. Het vuur ontstond in het dashboard van een trekker. Twee mensen werden ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De Friese brandweer wist te voorkomen dat een fles met het explosieve acetyleen zou ontploffen. In de Europa League heeft Ajax thuis verloren van Lazio. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-3. Ajax is daardoor weggezakt uit de top 8... die recht geeft op directe plaatsing bij de laatste 16. AZ speelde gelijk tegen Ludogorets. Uit in Bulgarije werd het 2-2. En FC Twente speelde ook gelijk. Uit tegen Olympiakos bleef het 0-0. Het weer. Hier en daar motregen, lokaal kans op mist. Minimaal rond 2 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag met soms wat motregen. Smiddags kan hier en daar de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 4 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.